To earn as much as they can possibly. Then turn around and spend it foolishly. We created us a credit card mess. We spend the money that we don't possess. Our religion is to grow and blow it all. So it's shopping every Sunday at the mall.